Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Er worden steeds meer verzoeken gedaan om ongeboren kinderen onder toezicht te stellen. Sinds 2009 is het aantal bijna verdubbeld tot vorig jaar 251 keer. De Raad voor de Kinderbescherming bevestigt een bericht daarover van het eotv programma De Vijfde Dag. Volgens de Raad is er tegenwoordig meer aandacht voor de veiligheid van kinderen. Hulpverleners kunnen zich bij de Raad melden als ze zich zorgen maken over de toekomst van een ongeboren kind. Bijvoorbeeld als de moeder verstandelijk gehandicapt is of een psychiatrische stoornis heeft. De rechter kan dan een gezinsvoogd aanstellen die de moeder en het nog ongeboren kind in de gaten houdt. Volgens de vijfde dag leidt zo'n ondertoezichtstelling meestal tot een uithuisplaatsing van het kind direct na de geboorte. Huisartsen moeten alleen nog antidepressiva voorschrijven als mensen zo ernstig lijden dat ze niet meer functioneren. Dat schrijft het Nederlands Huisartsengenootschap in een nieuwe richtlijning. Daarin maakt het genootschap onderscheid tussen een echte depressie en depressieve klachten, zoals somberheid, moeheid en concentratieverlies. Volgens het NAG blijkt uit onderzoek dat antidepressiva bij lichte klachten niet helpen. Ruim een miljoen Nederlanders slikken antidepressiva. Aad Muns, de bedenker van de slogan Even Apeldoorn bellen, is op 77-jarige leeftijd overleden. Verzekeraar Centraal Beheer Achmea gebruikte sinds het midden van de jaren 80 deze slogan, die regelmatig de reclameprijs de Gouden Loekie won. Muns, die ruim 25 jaar bij verzekeraar Centraal Beheer Achmea werkte, werd in 1993 gekozen tot reclameman van het jaar. In hetzelfde jaar verschenen de memoires van Muns, waarin hij verklapte dat de campagne helemaal niet bedoeld was om mensen werkelijk te laten opbellen. Het weer... Vannacht trekken de buien weg, het wordt een graad of 13. Morgen in de ochtend wat zon, in de middag ontstaan stapelwolken en komen verspreid over het land buien voor met kans op onweer. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu snel op. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat nog wel file tussen Naarden en Muiden, 4 kilometer. A12 Utrecht richting Arnhem bij Driebergen 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk 5. De andere kant op voor knooppunt Ketelplein 3 na een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. A27 van Utrecht naar Breda tussen het knooppunt Everdingen en Noorderloos 5.